12 uur. Mariette Krol met het NOS Journaal. Met een droneshow bij de Rotterdamse Erasmusbrug is de viering van Bevrijdingsdag afgesloten. Er waren honderden drones te zien die informatie over de Maas vlogen... en onder meer een hart in rood-wit-blauw vormden. De show was een viering van 75 jaar vrijheid... en tegelijk een ode aan zorgmedewerkers. Ook in Maastricht was vanavond het gouvernement aan de Maas verlicht... in de kleuren van de Nederlandse vlag... En in Carré in Amsterdam was vanavond een aangepast concert met onder meer het Metropoolorkest. Het comité 4 en 5 mei is erg tevreden over de aangepaste bevrijdingsdag. In een wolkenkrabber van bijna 50 verdiepingen in de Verenigde Arabische Emiraten is brand uitgebroken. Op beelden is te zien dat de hele toren van 190 meter in brand staat. De Abco-toren in het Emiraat Sharjah staat in een gebied met veel andere woontorens en kantoren niet ver van Dubai International Airport. Verschillende media melden dat de bewoners van het gebouw en omliggende gebouwen zijn geëvacueerd. Er zouden negen lichtgewonden zijn en lokale hulpdiensten zouden het vuur inmiddels onder controle hebben. Het aantal Franse patiënten dat is overleden aan het coronavirus is de afgelopen dag met 330 toegenomen. De snelste stijging in bijna een week. En daarmee komt het totale aantal Franse coronadoden op 25.500. Het aantal patiënten op Franse IC's blijft wel dalen. En verhuursite Airbnb ontslaat een kwart van het personeel. Vooral in de Verenigde Staten verdwijnen banen. Doordat er veel minder wordt gereisd, worden er ook minder appartementen, huizen en kamers via Airbnb geboekt. Het Amerikaanse bedrijf verwacht dat de omzet dit jaar minder dan de helft zal zijn van vorig jaar.